Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland en Frankrijk verscherpen de maatregelen voor mensen die terugkeren uit de risicolanden. In Duitsland moeten zij zich op de luchthaven verplicht laten testen. Ze mogen er ook voor kiezen om twee weken in quarantaine te gaan. De minister van Volksgezondheid van Berlijn zegt dat iedereen die geen negatief testresultaat kan laten zien... hoe dan ook twee weken binnen moet blijven. Ook in Frankrijk moeten mensen die terugkeren uit risicolanden... zich verplicht laten testen op het vliegveld. Onderzoekers van het Radboud UMC in Nijmegen hebben een defect ontdekt in het DNA van een aantal coronapatiënten. Dat verklaart waarom sommige jonge mensen ernstig ziek worden van het virus. Het gaat om een fout in de code van een gen dat een belangrijke rol speelt in het immuunsysteem. Met de nieuwe kennis hopen de onderzoekers dat ernstig zieke coronapatiënten beter behandeld kunnen worden. De Tweede Kamer komt half augustus terug van reces voor een debat over het coronavirus. SP, PvdA en GroenLinks wilden komende week al een spoeddebat met minister De Jonge... maar daar is geen meerderheid voor. Het debat staat nu gepland op 12 augustus. Het RIVM meldde deze week een flinke stijging van het aantal besmettingen. Het aantal verdubbelde bijna van 534 naar 987. Minister Grapperhaus zei eerder vandaag dat er nu geen extra maatregelen komen... Wel gaat het kabinet het Outbreak Management Team om advies vragen over het gebruik van mondkapjes. De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen heeft om een noodpakket van 110 miljoen euro gevraagd aan het ministerie van Landbouw. Door de coronacrisis en alle noodzakelijke maatregelen hebben 27 van de ruim 30 Nederlandse dierenparken het financieel zwaar, meldt een Vandaag. Naar schatting leiden ze een gezamenlijk verlies van 150 miljoen euro. Het weer vanavond is het wisselend bewolkt en vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Het blijft nagenoeg droog. Morgen bewolkt en vooral in het noordwesten kans op regen.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 Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort, vind je op www.zfmzandvoort.nl of ZFM Text TV. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. when I look at you in your eyes something burning inside you. Oh, inside you, you are.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 ZFM Zandvoort 106.9 FM. It's a classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you let tell me it's too late.